Dat schoonste hanteren, dat minnendochte, dat ware lief met lieve zo doormint. Dat lief met minnen zo lief doorzochte, dat hem en niet een ware bekend. Dan ik ben die minne met minnen verbind, maar hier waar meer verbonden die minne vervolgde en de dan in